Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een nieuwe verkiezingstussenstand. En die is nog niet heel veel anders dan vorige week. Volgens de nieuwste peilingwijzer gaan de drie grote partijen... VVD, Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PVDA... zo'n beetje gelijk op, met allemaal meer dan 20 zetels. De VVD en NSC liggen net iets voor de vierde plek staat nu de PVV. En daarna zit er een flink gat tussen de andere kleinere partijen, zoals de BBB. Die scoren volgens de peilingwijzer 10 zetels of minder. De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi... hebben voor het eerst in zes jaar elkaar de handen geschud op Amerikaanse bodem. Dat gebeurde op een grote internationale top voor landen aan de Stille Oceaan. Biden zegt dat er werk aan de winkel is in hun relatie. the critical global challenges we face from climate change to counter narcotics to artificial intelligence demand our joint efforts. De landen hopen elkaar op te zoeken als het gaat om regels voor klimaatverandering en kunstmatige intelligentie. Een jongen van 19 heeft 120 dagen cel gekregen... omdat hij in mei van dit jaar een man op station Belmer Arena mishandelde. De man zou hem even daarvoor ongevraagd een kus hebben gegeven. Waarna de jongen samen met een groep hem heeft geschopt, geslagen... en uiteindelijk op het spoor geduwd. Het gedrag van de man was niet goed te praten, zei de rechter. Maar rechtvaardigde niet de geweldsexplosie die volgde. En het is hem gelukt. Aaron uit Amerika heeft officieel de grootste potlodencollectie ter wereld. Stuk voor stuk geteld door de jury van Guinness World Records ja, wat hij zo mooi vindt aan potloden. I'm, I'm just a history buff and I love most of what I collect is antique pencils. And so I just love the history on them. Whether it's the forgotten businesses from small towns or just some of the stuff from World War II. Ja, Aaron heeft er maar liefst 70.000. Het weer, er valt af en toe nog een buitje vannacht en ook morgen een wisselvallige dag.